Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys. Couldn't keep from crying when she was born in Hills Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lisa Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wickedness. see this, I don't give a damn about your dreams. right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God take pity on yourself. Een tijdje geleden was ik in mijn favoriete platenzaak en dan zag ik een cd te liggen, Modern Times van Bob Dylan. En toen dacht ik bij mezelf, die heb ik toch al. Maar later bleek dat ik in de war was met de film van eh, Charlie Chaplin, want die heeft dus ooit de film uitgebracht, Modern Times. Thunder on the Mountain, een van de nummers die terug te vinden is op die cd van Bob Dylan, die ook door hem geschreven is. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is al heel erg oud hoor, ergens uit de jaren 80. Toen officieel nog op een LP. Ik heb hem zelf op CD gezet. De LP Legend van Kayak. Dit is Seagull. Water and sand the horizon beyond my view. Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Tasting the salt and the wind cries your name. sharp and so cold makes me feel I have lost a friend. There is a reason that I'll never know. I couldn't follow. somewhere in Het ruisen en het tikken van de LP hoorden nu nog op de achtergrond. Hè? En dit is... yeah. senses back someday. I'll dust my broom. I'll tip Aline Jewel van haar cd Boundary Country So Long Blues. En dit liedje draai ik eigenlijk veel te laat, hè? want hier staat op February Song, maar we zijn al veel verder in het jaar. Alhoewel, de lente wil het ook nog niet zijn, hè? zomer al helemaal niet. Dit is Josh Groban. lost in a February song. Tell him it won't be long till he opens his eyes. Opens his eyes. Where is that simple day before colors broke?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 En hij is nu met pensioen en hij heeft dus ooit gezegd van... het is eigenlijk toch wel heel fijn hoor. Je bent niet meer verplicht om met muziek bezig te zijn. En dan gaat het allemaal net een klein stukje makkelijker. Op een gegeven moment zat hij op Hives een beetje te, te neuzen, zei hij zelf. En op YouTube. En daar kwam hij een naam tegen Roland Verstappen. En toen dacht hij bij zichzelf van, die man heeft een mooie stem. Daar wil ik wel eens wat meer mee gaan werken. Hij heeft eh, contact opgenomen met deze Roland Verstappen en zie daar. Samen muziek geschreven en samen een cd opgenomen. Noemt de cd Bravo Kana. Uitgebracht in het begin van dit jaar. de vitrage als op een staan. De vogels door het de keuken keukenraam trekt uit pure groeiden, haar beste kleren aan. Zo'n dag bij haar ken niet maar stuk. Zo'n dag aan de rand van het geluk. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En de dag mee te beginnen. Ze is Ver een wakker gevoel van binnen altijd goed. Goed voor een glimlach. Nooit uit de woorden klinkt er een verwijt. Een glimlach op je net wil je maar niet kwijt. Je denkt aan hoe ze lang lekker mee vrij, maar soms reageert. En dan krijg ik weer een kilometer smaal. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. een de dag mee te beginnen. Ze is altijd goed. Voor ze op een streep staat. De souplesse van haar lip als ze met je praat. En de indruk die ze steeds op zachter laat, De hele wereld is op mij roers. En een leven zonder haar is zo platvloers. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach later beginning. So it's all. zo zie je maar waar samenwerking tot kan leiden, hè? Dit is de voorman van de Eagles, oftewel Dan Henley. Is begonnen aan een solo-project een aantal jaren geleden... toen de Eagles eigenlijk een beetje uit elkaar vielen. Dit is een van zijn laatst verschenen nummers, Sunset Grill. Ik zei net al, Don Henley Voorman van de Eagles. En eh, ik heb pas geleden een cd mogen ontvangen van iemand. En dat heette met andere woorden, de top 2000 met andere woorden. Allemaal bekende liedjes die opnieuw geschreven zijn. Onder andere dit. Maggie May, zo heet het origineel. Ooit gezongen door Rod Stewart, ooit geschreven door eh, Rod Stewart. En nu door eh, niemand minder dan Ferry van Leeuwen en Martin van der Starre uitgevoerd. The Power. Don Henley en Elton John samen. My Elton John en Don Henley. Afkomstig van een cd die gewoon heet Elton John Duets. En daar staat hij dus op met eh, heel veel van zijn, eh, van zijn grote vrienden. Ik heb u er vorige week ook al iets van laten horen. Ik wil u nog één nummer laten horen. Go on and on. Dit is die Elton John met Gladys Knight. En dus ze nog? Eh, Gladys Knight van Gladys Knight en de Pips. Nu dus samen met eh, Elton John. En dat is de titel van dat liedje, wat terug te vinden is op de cd van die Elton John duets. En zo verdwijnen ze heel langzaam uit uw luidsprekers. Ik heb een cd van eh, Bluff Oktober en eh, ik draai daar regelmatig toch wel eh, alle nummers van. Maar nu kwam ik toch weer een nummer tegen en toen dacht ik bij mezelf van ja, het is een prachtig liedje. Maar je moet eigenlijk toch ook wel hondenliefhebber zijn om dit helemaal te kunnen begrijpen. Let u maar eens op de tekst van Labrador. Op de dag dat de hond ging viel opeens de eerste sneeuw. De lucht was koud en grijs als lood. En de meeuwen en de kraaien schreeuwden zachtjes dat het beter was. Dan steeds maar weer te vechten tegen alles wat maar zeer blijft doen en ik dacht alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... was aangekomen Met een spade in mijn hand Stond ik doodstil bij de boom Die zich hoog over de rand boog En ik keek zo in de diepte Waar de labrador zou slapen Er is niets meer dat nog zeer kan en ik denk alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij. uitgespreid over de grond. Ik heb urenlang gekeken, maar ik zag niets dat de hond ooit bij me terug zou kunnen brengen. En jouw liefde evenmin. Er is niets meer dat nog zeer kan doen. En ik denk alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij en ik en de door gingen rennen. Labrador samen aan het strand wandelen. Als u nu zegt van eh, ik zou ook eens een keer een eh, verzoekplaat eh, in, aan willen vragen... of ik wil wel eens een keer een programma samenstellen van hier, dat kan hoor. Ga gewoon naar www.countrytrack.nl. Daar vindt u ook een balkje muziekcarrière. En u kunt uw eigen programma helemaal samenstellen. Of schrijf of bel gewoon naar uw eigen favoriete omroep. Dit is John Mayer als laatste plaat. Heartbreak Warfare. lightning strike inside my chest to keep.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 In de scholierenverkiezingen van het Instituut voor Publiek en Politiek haalt de partij 30 zetels. De VVD volgt met 28 zetels en de PvdA krijgt er 25. De Piratenpartij komt op 8. Dat zijn er twee meer dan het CDA. Vier jaar geleden was onder de middelbare scholieren de PvdA nog het populairst. Ruim 90.000 middelbare scholieren brachten hun stem uit. Voor het eerst werden er ook verkiezingen gehouden onder leerlingen van basisscholen. Daar werd de PvdA de grootste met 24 zetels. Vanavond zijn de laatste lijsttrekkersdebatten voor de verkiezingen. Rond deze tijd beginnen de lijsttrekkers van drie kleine partijen. En om half negen gaan de andere lijsttrekkers met elkaar in debat. De NOS zendt de debatten uit op Nederland 1. De FNV dient voorlopig geen schadeclaims in namens vrouwen die jarenlang nachtdienst hebben gedaan en borstkanker hebben gekregen. Volgens de vakcentrale is het moeilijk om de bewijsvoering rond te krijgen. Mensen moeten aantonen dat ze 15 tot 20 jaar nachtdienst hebben gedraaid, maar ze hebben vaak geen roosters of werkbriefjes meer. Bovendien is het moeilijk vast te stellen of de ziekte daadwerkelijk het gevolg is van die diensten. Anderhalf jaar geleden werd in Denemarken vastgesteld dat de combinatie nachtdienst en borstkanker een mogelijke beroepsziekte is. Zo'n 10 Deense verpleegkundigen kregen om die reden een schadevergoeding. Varkensbedrijf De Knorhof in het Gelderse kapel Avezaat mag uitbreiden. Het Gelderse College van Gedeputeerde Staten heeft een milieuvergunning daarvoor goedgekeurd. Nu heeft de Knorhof 13.000 varkens en als de vergunning definitief wordt mogen dat er 20.000 worden. Voorwaarde is wel dat de megastal maatregelen neemt tegen stankoverlast. Zo moeten er luchtwassers komen en moet de uitstoot van ammoniak worden beperkt. De provincie Gelderland zegt dat dit streng zal worden gecontroleerd. Het weer in het westen en midden van het land stevige regen- en onweersbuien.